Bring met het NOS-journaal. Er zijn 23 doden gevallen bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria. Volgens de politie bliezen zelfmoordterroristen zich op op drie plekken in de stad Maiduguri... onder meer op een drukbezochte markt. Er zouden naast de 23 doden meer dan 100 gewonden geteld zijn. Aan de aanslagen ging een aanval op een legerpost vooraf. In het noordoosten van Nigeria zijn meerdere jihadistische groepen actief waaronder Boko Haram en de West-Afrikaanse afdeling van Islamitische Staat. Bij een Pakistaanse luchtaanval op een afkikkliniek in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vermoedelijk veel doden gevallen. Het exacte aantal is nog niet duidelijk, zegt correspondent Davy Boerema. Pakistan zegt nee, eh, het aantal is veel lager. We hebben alleen militaire doelen aangevallen. En de Taliban-regering zegt nee, dit is eh, het aantal wat wij zien op de grond. De eh, Taliban spreekt nu over 400 doden. Tussen Afghanistan en Pakistan geldt sinds oktober een staakt het vuren. Maar de laatste weken zijn er weer gevechten tussen de buurlanden. Lobbyteksten van allerlei organisaties belanden nog vaak in verkiezingsprogramma's. Zinnen van bijvoorbeeld Dns en VNO-NCW worden soms één op één overgenomen. Dat zag de Open State Foundation. Die wil dat politieke partijen er transparanter over zijn. een liter benzine kost inmiddels meer dan 2,50 euro. Het prijsverschil met begin deze maand voor de oorlog in het Midden-Oosten is groot, zegt Roland Muller van de economieredactie het gaat toch om zo'n 13 of 18 euro per eh, tank. In ieder geval in mijn geval zo'n 45 liter. Eh, eh, wat je meer kwijt bent voor, een, voor een volle tank. En de laatste keer dat we boven die 2,50 uitkwamen... dat was in juni 2022. En dat was een paar maanden nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Het gaat om de adviesprijs. Dus de prijs van een liter benzine kan nog verschillen per pomp. Het weer nog bewolkt met lokaal wat motregen. In de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon door. En het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Blarikum en Diemen 16 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A7 hoorn tussen Afrit Avoorn en Afrit Zaandijk 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere richting Gorkum tussen eh, Hilversum en Knoopend Lunette 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum richting Uithoorn tussen Afrit Nederhorstenberg en Loenersloot een kwartier vertraging. 20 minuten op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep.